Een groep komt op Eindhoven aan met een militair toestel. Ze waren gisteren vanuit Haiti naar Curaçao geëvacueerd. Vier andere Nederlanders, onder wie een gewond kind, worden nog op Curaçao behandeld. toestel wordt aan het begin van de middag verwacht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton heeft Haiti langdurige hulp beloofd na de verwoestende aardbeving eerder deze week. We zullen hier vandaag, morgen en de komende tijd zijn, zei Clinton. Ali Chemikali is voor de vierde keer ter dood veroordeeld. Ali Hassan al-Mayid, zoals hij eigenlijk heet, is nog een keer schuldig bevonden aan de moord op 5000 Koerden in Halabja. In 1988 gaf hij opdracht om een gifgasaanval op het Koerdisch dorp uit te voeren. Tijdens een van de vele rechtszittingen tegen hem heeft hij bekend verantwoordelijk te zijn voor de gifgasaanval, maar werd toen veroordeeld voor genocide in het algemeen. Een gerechtshof in Bagdad veroordeelde hem nu specifiek ter dood voor de aanval op Halabja. Ali Chemikali was ook al ter dood veroordeeld wegens zijn rol in de gewelddadige onderdrukking van Iraakse Sjiïten. Wanneer die Chemicali nu zal worden opgehangen is nog steeds niet duidelijk. Zijn executie is al vele malen uitgesteld om onduidelijke juridische redenen. In het noordwesten van Pakistan heeft het Amerikaanse leger een bolwerk van extremisten aangevallen. Zeker 15 militanten kwamen om het leven toen een onbemand vliegtuig raketten afvuurde op een gebouwencomplex in de onrustige regio Noord-Waziristan, bij de grens met Afghanistan. Volgens een woordvoerder van de Pakistanse regering kan het dodental nog oplopen. In het grensgebied zetten de Amerikanen geregeld onbemande vliegtuigen in... om leden van Al-Qaeda en Taliban-strijders uit te schakelen. Het weer vanuit het westen regenbuien, vanmiddag schijnt geregeld de zon...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 Jij vertelde mij namelijk eh, een paar weken geleden, toen je ook op de radio, op vrijdagavond dat je was opgegroeid met het jazz van je vader. Dat klopt, ja. ja. Van mijn ouders ook. Je ouders, ja. Dus daar gaan we naar luisteren. Ja, Oké. grotendeels. Goed, nou ik ga eerst nog eventjes onze trouwe luisteraars in het Hoge Noorden gedag zeggen. Goedemorgen Rien, goedemorgen Lisa. En eh, uiteraard ook de zandvoerters die eh, hier eh, lekker bij de radio zitten... in plaats van door de sneeuw te baggeren, want het is een beetje vies buiten. Het is alweer het derde programma van CFM Jazz in dit nieuwe jaar. En ga maar een beetje rustig beginnen. We kennen ze allemaal wel, de muurbloempjes. De verlegen meisjes die eh, zo eh, op, hun stoeltje op de achtergrond blijven zitten. Hoewel, ze lijken wel schaars te worden. Maar saxofonist Jerry Mulliken heeft er een mooie ballad over geschreven. Wallflower. Understand the night when she flashes her sparkling eyes at dusk. She flirts with twilight when the noise of day dies away. The night and twilight stay and stay, making quiet love up high over the town, and the gentle twilight gives his light, making a queen of night. If I could, I would write a sonnet of the night as a remembrance of your eyes. And if you'd promise not to tell, could whisper the words in the dark like a lover. We could count the stars, the shooting stars, and talk of lovers through the ages who had lived out of their dreams. Such will and spirit, courage they needed to live in a dream to burn with every breath so serene, as if they had been the first to find love at all, like night and twilight. They were the first of lovers ever. Could we be like them? Hold on to one another. Then we'll fly off and dream until night and twilight kiss again. loves the night, why he lives. Aanvankelijk moeilijk herkenbaar, maar dit was natuurlijk Moonlight Serenade. De herkenningsmelodie van het orkest van Glenn Miller. In hele moderne uitvoering, namelijk door een van de momenteel beste Amerikaanse jazzcrooners, Kurt Elling. 41 jaar en in het laatste decennium maakte hij zeven albums voor het jazzlabel Blue Note. En hij won driemaal de Downbeat en Jazz Time Polls als beste mannelijke jazzzanger. Patricia, waarmee ga jij ons verrassen? Ik wil graag beginnen met Vets eh, Fats Waller. Een van de favorieten van mijn vader. Dus eh, die is er trouwens niet meer. Dus het is altijd nostalgisch om zijn muziekjes weer te beluisteren. Eh, Your Feet's Too Big was zijn favoriet eigenlijk. Mhm. En die heb ik niet zo snel op cd kunnen vinden. Dus ik heb Ain't Misbehaving uitgekozen. Het is uiteraard voor de meesten bekend dat Fats Waller Fats genoemd werd vanwege zijn grote omvang. Je meent het. Echt waar. <laughs> dat was geen nieuwe feit. Wat voor mij nieuw was, was dat hij de eerste was die met orgel eh, begon te spelen in de jazz. Dat vind ik wel een leuk, leuk weetje. En voornamelijk omdat hij eh, op zesjarige leeftijd begon eh, met orgelspelen tijdens de diensten van zijn vader. Die preacher was. Mhm. en ik heb trouwens ervaren en gezien dat er meerdere zijn die zo begonnen zijn. Dus dat wordt een thema van vandaag. Maar dus één misbeheving van Vetswoller. Komt-ie. thank you was waiting for. Believe me, I don't stay out late, no place to go. I'm home about eight, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Thank you. us through. If only you trust in me. Come to me when things go wrong. trust in me. While there's a moon on high. while there's a bird to fly. why? Diana Washington met Trust in Me. Ook een favoriet van mijn vader. En ik heb zelfs herinneringen dat ik thuis kwam... en dat ik mijn ouders al dansend in de <laughs> woonkamer vond met dit muziek op. Dus eh, ja, nogmaals erg nostalgisch. En hoe lang geleden was dat? Oh, dat was, toen was ik tiener. Oh. Dus eh, ja, ja. Tien jaar, eh, oh, tien jaar geleden, tien dagen geleden had ik in het programma Kunst en Cultuurcafé een gesprek met Sanne Mans. Zandvoortse studenten die aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag eh, bezig is met haar laatste studiejaar voor jazzangres. De mezzo-sopraan van de man treedt al regelmatig op, ook in Zandvoort. En van haar draaiden we tijdens dat gesprek haar, uit, haar uitvoering van Strange Fruit van Billie Holiday. Een beladen song over het lynchen van negers die als fruit in bomen werden opgehangen. En ik kreeg het verzoek het nummer nog een keertje te draaien. Salamans met Strange Fruit. together for the Here is the fruit for the cross to pluck, for the rain to gather. Angel Eyes is onder andere de naam van een pornoster. Hm. Maar er zijn ook tal van songs eh, met deze <clears throat> naam betiteld. Onder andere van ABBA. Eh, deze Angel Eyes eh, dateerde uit de jaren 50 en werd in een ballad mooi gespeeld door de saxofonist Sonny Stitt. Die leefde van 1924 tot 82 en tijdens zijn jazzloopbaan meer dan 100 opnamen heeft gemaakt. Patricia, verras ons. Ik wil graag doorgaan met Django Reinhardt. Eh, nog een favoriet van mijn lieve papa. Met het nummer Hungaria. Het eh, verhaal wat bekend is, is dat hij dus een ongeluk heeft gehad met zijn hand... waardoor hij niet kon spelen. En het ongeluk was een brand ik weet niet of dat bij jullie ook bekend is, maar zijn caravan op zijn kamp. Want hij was dus echt een gypsy ook. Ja, ja, zigeuner. Het verhaal is dat zijn vriendin prachtige bloemen maakte van papier. En dat waarschijnlijk een kaars is omgevallen waardoor het brand is gebeurd. Maar het mooie van het verhaal, want ik ben natuurlijk van het spirituele type, is <laughs> dat in plaats van zijn carrière op te geven... dat hij een nieuwe manier heeft gevonden om te spelen met twee vingers. En kijk eens wat er gebeurd is. beroemdheid. Hungarian. Thank you. to Me to the End of Love. Eh, ook weer zo'n uh, triest verhaal. de jazz zit er vol van, hè? Ja, het leed dat, uh, dat zegeviert. Ja, precies. Zij is vanwege problemen thuis vanaf de 14e tot de 18e heeft ze op straat gewoond, geleefd. en street performer geweest met de Lost Wandering Blues and Jazz Band. En na haar eerste album en alle succes en roem, wat behoorlijk snel ging moest ze even op adem komen en besloot ze om weer op straat anoniem te spelen. Behoorlijke tijd, dat vond ik mhm. ook wel een grappig verhaal. Ze is niet aan de drank geraakt zoals die, eh, die Amy uh, Winehouse. Nee, niet, eh, niet zo'n geval, nee. Oh. <laughs> ja, in de loop der jaren heb ik al heel wat laten horen van de Amerikaanse zangeres en pianiste Patricia Barber. Geboren in 1956 kreeg zij de jazz al jong binnengegoten, want haar vader speelde ooit bij Glenn Miller. Zij zingt in een laag register, componeert zelf en heeft verrassende opvattingen als zij de muziek van anderen uitvoert. In 2008 maakte zij een album ter ere van die unieke componist Cole Porter. Mm. En van dat album horen jullie de waarschuwing Get Out of Town. P.S. I Love You. Gespeeld door de hardbop-trompetist Lee Morgan, die letterlijk in het harnas is gestorven. Tijdens een op eh, optreden klonkte hij volgens zijn vrouw te veel naar een van zijn bewonderaarsters. Zij ging naar huis, haalde een pistool en terwijl Lee zijn deuntje blies, blies zij zijn leven uit. Och, jeetje. Drama on stage. Nou. <laughs> Wat heb jij nog? Ik wil graag Tony Bennett en Katie Lang laten horen. Katie Lang is een eh, absoluut favoriet van mij en ook een bekende. Dus kan ik even niet laten. Ehm, zij gaan ook samen optreden dit jaar in mei in San Francisco. Mm Daar mhm. moet je wel wat voor over hebben, want de goedkoopste kaartje is 350 euro. Eh, oh. Pardon, dollar. Oh, oh dus de goedkoper dus. 2500. Het is voor een goed doel voor de muziekeducatie. Dus, mhm. eh, ja. Maar wat gaan ze zingen? Zij gaan zingen La Vie en Rose. Lekker. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie Rose. kiss me heaven sighs and though i close my eyes i see En het eerste uur van eh, CFM Jazz eh, is alweer bijna voorbij. We gaan naar eh, de klok, het nieuws en eventuele reclame. En dan zijn we bij, bij jullie terug. En we gaan eruit met de flegmatieke pianist... die alleen maar opbloeide als hij achter zijn instrument zat. Bill Evans met All of You.